dat door Hamas wordt gecontroleerd. In zeker drie steden waren ontploffingen. In de stad Gan Yunis in het zuiden was er een aanval in de buurt van het ziekenhuis. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat daar 10 mensen zijn gedood. In een huis in Urmond in Limburg zijn explosieven gevonden. Alle buren moesten voor de zekerheid hun huis uit. Volgens de politie is, is het verder wel veilig. De vondst van de explosieven is onderdeel van een groter onderzoek. Gisteren rond het middaguur hebben we in het kader van een lopend onderzoek... om een tweetal locaties eh, in, in Limburg, in Geleen en hier in Urmond... Eh, onderzoek gedaan naar explosief materiaal. Het onderzoek in Geleen heeft opgeleverd dat het niet ging om explosief materiaal... Eh, wat, wat daar de exacte samenstelling van is, wordt nog door de forensische opsporing onderzocht. En hier in Eurmond hebben we daadwerkelijk explosief materiaal in een woning aangetroffen. Waardoor wij nu ook eh, hebben opgeschaald met meerdere hulpdiensten. Er is één iemand opgepakt. Je kan nu je fonteinen, knallers en potten voor oud en nieuw halen. Vanaf vandaag zijn alle vuurwerkwinkels weer open. En deze mensen in Amersfoort stonden al vroeg in de rij. Wat heb je daar vast? Ah, kijkie. Um, ehm, grondtollen en ehm, een meter pakket. Wat vind je nou zo leuk aan vuurwerk? Ja, de knallen denk ik. <laughs> Steeds meer gemeenten hebben een afsteekverbod, hè? Ja, dat maakt maar allemaal gedrol uit. Ja, afsteken mag pas vanaf zondagavond. En in 16 gemeenten is het dit jaar helemaal verboden. Het weer nog. Veel grijze lucht met af en toe wat zon. Het flink en het is een graad of 11. Vanavond dan kan het vanuit het westen weer gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveldert staat namelijk een kapotte auto.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 FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en een gelukkig nieuw. like friends, and the world's just a neighborhood. So here's to the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear happy joy of Christmas.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 No matter where she going, got everybody focused. She knows, she knows, she knows. ZFM. ZFM. Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn.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 Waar tijd ik verkeerd? Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. happy faces everywhere, but you're bad. allemaal fijne dagen en een voorspel.